Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Soedanese hoofdstad Khartoum... is vanochtend een passagiersvliegtuig beschoten... dat net wilde vertrekken naar Saoedi-Arabië. Er waren passagiers en bemanningsleden aan boord. Zij kwamen met de schrik vrij. Op het vliegveld wordt al de hele dag gevochten door het leger en een paramilitaire strijdgroep. Op beelden is te zien dat zeker twee vliegtuigen in brand staan... en dat er een straaljager over de luchthaven scheert. KLM vliegt normaal gesproken over Soudaan naar andere Afrikaanse landen... maar vliegt voorlopig om. Westerse bondgenoten maken zich zorgen over de honderden geheime militaire stukken die zijn gelekt in de VS. Daarin staat onder meer gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne. Anonieme Europese bronnen zeggen tegen de Washington Post dat de affaire schade heeft veroorzaakt. Maar dat de landen wel met de VS blijven samenwerken op inlichtingengebied, omdat ze elkaar nodig hebben. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat het inlichtingenlek de samenwerking met de bondgenoten niet in de weg staat. In Alkmaar is vanmiddag een meisje van vijf overleden... nadat de bakfiets waarin ze zat werd aangereden door een motorrijder. De 26-jarige bestuurder van de motor is opgepakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen. De laatste drie Duitse kerncentrales gaan na vandaag officieel dicht. Ze zouden eigenlijk vorig jaar al sluiten, maar dat werd uitgesteld... vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne. Na de sluiting dit weekend kan de sloop beginnen, die nog jaren zal duren. FC Groningen lijkt degradatie uit de eredivisie niet meer te kunnen voorkomen. De club leed bij RKC de zesde nederlaag op rij. Het werd in Waalwijk 2-1. Groningen heeft nu acht punten minder dan de nummer 16, FCM. Het weer. Vanavond verspreid over het land lichte regen of motregen. Morgen een mix van wolken en zon en ook enkele buien. De dagen daarna vaak droog met zon en ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 heb je een kwartiertijdverlies.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 met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening trouwens horen we Giorgio V met Upside Down. Een oud nummer, oude gouden klassieker eh, van eh, Diana Ross was het geloof ik. Ja, ik word oud en eh, mijn geheugen laat me af en toe wel eens in de steek. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Onderweg zometeen hip-hop en RB. Want dat had ik beloofd het begin van dit jaar dat we dat vaker gingen draaien. Nou zoemelen we af en toe met een housebeatje eronder. Maar vandaag is het onderweg toepak. California Love doet hij samen met Dr. Dre. Maar eerst die Quincy en Bob Sinclair. En ik weet het niet, maar op een of andere manier als ik dit hoor... dan moet ik aan Rob van der Velden denken. Het is Never knew Love Like This Before. Ja, een beetje muziek uit zijn tijd. Ja, ook een beetje uit mijn tijd. Maar als ik dat hoor, dan denk ik altijd aan... dat zijn Robse klassiekertjes. Je hoort het nu Quincy en Bob Sinclair met Never Knew Love Like This Before.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 Dat deed hij samen met uh, Pharrell. En daarvoor hoorden we Tupac samen met Dr. Dre... in de dirty versie van California Love. Zie je hem antwoord de Nightwalk. Ik heb een beetje shownieuws voor je. De Amerikaanse zangeres SZA treedt op donderdag 1 juni op... in de Ziggo Dome in Amsterdam. de kaartverkoop voor het concert van de rb zangeressen eh, is eh, gisteren gestart om 12 uur in de middag. Het optreden staat in teken voor haar tweede album SOS. En in Amsterdam start ze het Europese deel van die SOS-tour. Na haar show in de Ziggo Rome reizen verder langs onder meer Parijs, Berlijn, Manchester, Londen en Dublin. En in 2017 debuteerde de Amerikaanse met het album eh, Control. Dat daar in 2018 haar eerste Grammy-nominatie opleverde. Uiteindelijk wist ze er in 22 uh, eh, een te winnen voor haar samenwerking met Doja Cat op eh, Kiss Me More. Het album SOS stond onlangs 10 weken achter elkaar op de eerste plek in de Billboard Top 200. Dus schrijf het op je agenda als je een beetje een fan bent van R&B. SZA, donderdag 1 juni in de Ziggo Dome. De kaartverkoop is inmiddels begonnen. En nog een beetje nieuws. De Britse popster Rita Ora... die geeft een optreden tijdens de eerste halve finale... van het Eurovisie Songfestival in eh, mei. En het gaat gebeuren in eh, Liverpool. Hè? De twee Oekraïense zangeressen die eerder aan het festival deelnamen... zullen ook het podium betreden. Ora zal een medley van haar grootste hit zingen. De 32-jarige zangeres had onder meer succes met nummers... Anywhere and Let You Love Me. Ook zal ze nog te, haar te verschijnen single Praise You... voor het eerst live zingen. de Oekraïense zangeres uh, Alosha, die haar land in 2010 op het Songfestival vertegenwoordigde... staat samen op het podium met de Britse Rebecca Ferguson. Ze zingen in de eerste halve finale een eh, nieuwe versie van Duran Duran's Ordinary World. Dus eh, ja, het wordt gezellig. Als je ervan houdt, hè, van het Eurovisie Songfestival. Zie je antwoord? andere muziek, daar houden wij van. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. De Nightwalk tot middernacht zijn we bij met nu Angelo Ferreri met Ask Yourself, Can You Dance.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 The Kinda Love. En zo werd even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten allemaal gaande op deze zaterdag 15 april. Nog, eh, nog eventjes en het is eh, Koningsdag. Maar tot die tijd hebben we natuurlijk nog leuke feestjes. Dit weekend vanavond zoals altijd beginnen we met de Brainwash in de Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Vindt plaats natuurlijk in de Escape. En voor meer informatie check de website escape.nl. Onze eigen Zandvoortse Raimundo doet daar de line-up. Doet hij voor de vrijdag en de zaterdag. En natuurlijk staat hij zelf achter de decks. En vanavond heeft hij meegenomen D. Rashid en RSCL. En de MC's Heights vanavond dus in eh, Escape in Amsterdam. Het weekse feestje Brainwash. En als we doorlopen, komen wij Club R. Daar is vanavond Throwback, ook een wekelijks feestje. Begint op 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. En Club Air. En voor meer informatie check de website throwback.nl.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 En eh, ja, nog vele andere. Dat ga je daar allemaal waken. Vanavond dus eh, Hollands Home of RB in eh, de, Melkweg. Het uh, wekelijkse feestje Encore. En dan was er vandaag nog een festivalletje. Ja, de festivals beginnen langzaam weer los te komen. En eh, vandaag begon om 1 uur We Are It Festival 2023. En dat was allemaal op de Thuishaventerrein in Amsterdam. En ja, is om 1 uur begonnen. Check even de website Perceptionary Art Music. <laughs> Lama daar vind je al die informatie. En wie waren er onder andere? Of die zijn er nog, want het duurt tot 11 uur vanavond. Ja, 3 uur met een setje van de IT. Hè, wat nu tegenwoordig Club R is. Maar vroeger was Jean natuurlijk de man van de IT. En een drie uur setje van al die platen die hij in de IT toen draaiden. Waar ook die cd's van uitgebracht zijn. Die ik allemaal in mijn bezit heb. Want ze blijven leuk. Nog meer eh, belangrijke DJ's natuurlijk. Dimitri is aanwezig. Eric E. Marcello. Roog. Remy Unger. Isis, Casey de Funkaholic. Lucian Ford. JD. Alexander Koning. Johnson Jurger, Natasha. Brian S. Radical Roy. Robert Feelgood. Nou, een heleboel. Onder andere Miss Bunty, die blert de boel aan elkaar. Doet ze fantastisch. Ja, groot feestje dus. Uh, is vanmiddag om 1 uur begonnen. We Are It Festival. En het duurt tot eh, vanavond 11 uur in eh, de thuishaven, het thuishaventrein in Amsterdam. Is op de contactweg. En tot zover ook de party update. En het is tijd voor een biertje. En we gaan door met muziek. Jij gaat genieten van de muziek. Hannah One's featuring Ara met The One. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage good. I'm mm, every Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Nightwalk. Eh, Antoon Klamaran eh, met About Your Love. En daarvoor White Labeltje met I Told You So. Ik heb het je gezegd, hè. CFM Zandvoort de Nightwalk. Het is even tijd voor eh, de party update. En ik schrok een beetje van de party update. Nee, wat zeg ik? De party update. De, de, de, Nightwalk 10. De party update voor de straks gehad, hè. Het is tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? Op de festivals, op de clubs, op de radio en op de streams. En eh, ik heb gisteren het programma helemaal voor zitten bereiden. En toen hadden we een hele andere nummer 1 dan, eh, dan nu in de lijst staat. Hij is waarschijnlijk vandaag ververst. Of eigenlijk, ik denk, ja, vanavond of eh, vanochtend of afgelopen nacht. Dus eh, ik moet even improviseren. Want eh, ja, meestal als we een paar weken lang dezelfde nummer 1 plaat hebben... dan draai ik hem niet. Want één keer is leuk geweest. En anders hoor je hem vast wel in de mix bij DJ Bowser of anders DJ Kelly Maar ja, ik moet even improviseren. Ik moet even kijken of ik hem mee heb genomen. Ik heb ze natuurlijk wel, maar hè, hij stond niet klaar. Dus we hebben namelijk een nieuwe nummer 1. Dat kan ik je vast verklappen. Deze week op 10, Low Step Up met The Feeling. Op 9, DOD met Set Me Free. Op 8, Another en Abel Balder met Relax My Eyes. Op 7 Loya Bushwaka en Paul eh, Woolford. Die heeft een remix gemaakt voor Love Story versus Finally. Op 6 Paulina en A Studio. In de Skylark Nick Fatula remix van SOS. Eh, op 5 Eat Everything en Cesar met Get Up. Op 4 Calvin eh, Fish. De remix van Harry Romero met Lovey You Some More. Op 3 Clapton en Euphoria. Op 2 deze week Jamie Jones met Lose My Mind. Op Deze week op 1 nieuw nummer 1. Lars in de remix van eh, Riverstar met A Part Of. En goed blijven opzoeken, maar dan ga je nu horen op de radio. Eh, nummer 1 in de Rijkwap 10, Lars and A Part Of Us. A Part Of moet ik zeggen, niet A Part Of Us, maar A Part Of.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 Komt geloof ik eh, volgende week ergens uit. En eh, daarvoor horen we Mauricio eh, Basilotta en MF Productions en Fabio Piccioli met Plastic Dreams. Oftewel oud nummer van JD. Die ze in een nieuw jasje gestoken hebben. JD is natuurlijk van de Turn base The Bass-series. Als je die nog kent, begin jaren 90 was het een erg populaire CD-serie Turn Up The Bass. En eh, eh, deze plaat eh, was toen heel erg populair. in de club zo Plastic Dreams van JD. En nu in een nieuw jasje 2023.